ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Daming van de ANWB. De spits is intussen in volle gang. De meeste vertraging heb je onder meer op de A7 van Zaanstad naar Horen... tussen Zaandam en Purmerend. Het oponthoud is daar net iets meer dan 10 minuten.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 Rock the microphone. Carry on with the freestyler. go on. You know I got to flow on. Select us on the radio, play us, we ozone. But that's not us, so hold on. Tight as rock the mic, right? Oh, excuse me, synchronizer with the analyzer.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 Dat is voor het eerst. Tijdens de training volgende week dinsdag en woensdag gaat het andere vliegverkeer gewoon door. De Spaanse premier Sanchez heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd... vanwege de treinramp bij Cordoba. Daar botsten gisteravond twee hoge snelheidstreinen op elkaar vielen zeker 39 doden, 152 mensen raakten gewond. Een oud-docent uit Utrecht is veroordeeld tot vier jaar cel... wegens ontucht met minderjarige leerlingen. De zaak kwam twee jaar geleden aan het licht... toen een leerlingen de politie meldde dat ze een relatie met de docent had. Het weer vanavond helder, kans op lichte vorst.